Jon van Kamp met het CNRS Journaal. De Nederlandse politiebond wil bij de start van het nieuwe voetbalseizoen... over anderhalve week opnieuw actie voeren voor een betere CAO. Het idee is om bij de wedstrijden in de eerste speelronde van de competitie... geen agenten in te zetten. Volgens de vakbond is het dan aan de burgemeesters om af te wegen... of het verantwoord is een wedstrijd te laten doorgaan. Politie voert al maanden actie. Het kabinet belooft 5% loonsverhoging... maar de agenten willen ook andere veranderingen in de CAO. Zoals meer vrije weekenden. De klep van de vliegtuigvleugel die gisteren aanspoelde op het eiland Réunion is zeer waarschijnlijk van een Boeing 777. Dat zegt de premier van Maleisië na een eerste onderzoek van het brokstuk. Volgens hem is het nog te vroeg om vast te stellen dat het onderdeel afkomstig is van de ma 370 Dat toestel verdween in maart vorig jaar spoorloos. Het brokstuk wordt naar de Franse stad Toulouse gebracht waar het verder zal worden onderzocht. De Maleisische regering heeft zowel naar Toulouse als naar het Franse eiland Réunion een onderzoeksteam gestuurd. Het Openbaar Ministerie denkt dat Danny D. al zeker twee maanden contact had met de 13-jarige Lisa. Het OM verdenkt hem van ontucht met het meisje. Ze was vorige week een paar dagen vermist en werd maandag teruggevonden in een bus naar Rotterdam. D. stond onder toezicht van de reclassering. Hij is al eerder voor een dergelijk vergrijp veroordeeld. Ook toen zocht hij via internet contact met een minderjarig meisje. Danny D. is vanmiddag voorgeleid. Zijn hechtenis is met twee weken verlengd. De Europese Commissie betreurt het dat de Veiligheidsraad niet heeft ingestemd met het opzetten van een VN-tribunaal dat de daders van de ramp met vlucht MH17 moet berechten. Rusland sprak gisteravond zijn veto uit. Volgens het Kremlin willen de voorstanders er een politieke zaak van maken. Eerder noemde minister Koenders het Russische veto onbegrijpelijk. Premier Rutte zei dat Nederland andere opties gaat uitwerken om ervoor te zorgen dat de daders van de ramp met MH17 worden gestraft. Het weer, de buien en de wind nemen af en het klaart flink op. Vannacht is het koud met minima rond de 7 graden. Morgen zonnige periode bij 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Je zit al horen lang te kijken naar ons school. Niks te horen, niks te zien, niks te beleven. Goed verveling gaat wat zin ik doen? En met de hand even in de tijd stoelt er de stroom op. Alles donker, lampen, hoed, verdienen dicht. En net als je bedenkt, ik ga je nou hoes naar bed toe. Schiet zachtjes in de weg en het verlossen mee. Bestel maar, bestel maar, bestel maar dat ik het niet kan loten. Nog even en dan begin ik, de deugdig langs de boot. Het weer nou echt in hoogste tijden echt in boel. Ik pakt op wilsken en nog knippen te betalen. Kunt er net nog zo'n blije beeld staan. Stel nou niet aan, man, zoekt er toch nog een mij, man. Wie denkt er nou, ze vroeg al aan nou is doen. Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan loten. Nog even en dan brother Het dat kan niks geven. Zolang het bier in de café maar blijven stond. Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan loten.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 zaterdag 1 augustus om half elf s morgens presenteert Ayuma haar eerste festival op het Zuidstrand van Zandvoort. Ayuma Summer Festival. Ayuma is met recht een beach hideaway, waar je het gevoel krijgt dat de wereld even stopt met draaien om aan de hectiek van het leven te ontsnappen. Ayuma neemt je een dag mee op reis langs tal van live artiesten en dj's, waar je al je zintuigen geprikkeld van gaan worden. Van de easy yoga sessie naar een geweldige danservaring. Van singer-songwriter naar soulvolle elektronische muziek. Van meesterlijk gemaakte Oosterse fingerfood naar sushi en oesters. Van rust naar energie. Droom van een hoogwaardig Aziatische keuken, eigenzinnige wijnen, cocktails, weergaloze live muziek en het warme zand onder je blote voeten. Waan je even weg uit de drukte van de boulevards van Zandvoort en Bloemendaal. Waan je in een omgeving waar je er echt even uit bent. Kinderen zijn ook welkom. Er is een springkussen aanwezig. Meer informatie? Ayuma, Zuidstrand 2. Kinderen tot 12 jaar is de intree gratis. En de website is www.ayuma.nl-zomerfestival. En het is s'avonds om 10 uur afgelopen. Hey, Fräulein. Hey, Fräulein. Nicht nur Wein und die Trauben, und das könnt ihr mir glauben, liebt ein jeder am Altvaterabend. in Gedanken nicht gerne allein. Du bist treu und bist fleißig, kust herrlich, das weiß ich. Kastelvest 2015 op Kasteel Keukenhof. Dit jaar zal alweer de 11e editie van dit bijzondere evenement plaats gaan vinden op het landgoed van Kasteel Keukenhof. De voorverkoop van de kaarten is inmiddels begonnen. Kastelfest vindt plaats op 31 juli, 1 en 2 augustus. Daarna zal er op donderdag 30 juli een speciale openingsconcert plaatsvinden... waar wel een apart toegangsbewijs voor nodig is. Koblins, elfjes, orks, helden en schurken. Die kom je tegen op het fantasy-spektakel Kastelfest. Een feest voor jong en oud. Waarbij je, zodra je de poorten doorgaat, je eigen fantasy world instapt. De fantasy-spektakel Kastelfest is een totaalbeleving met veel muziek, fantasy schrijvers, goed eten en alles wat de fantasy-liefhebbers maar op zoek is. Maar ook dit jaar wederom een openingsconcert op donderdagavond 30 juli voorafgaand aan het festival. Het wordt dit keer een knalfeest om nooit te vergeten. Met een opzwepende combi tussen Afrikaanse en Ierse volksmuziek. Feesten en dansen gegarandeerd. Kastelvest kentmerkt zich door de bijzondere sfeer. Dat maakt ook de vaste bezoekers zich een jaar van tevoren al verheugen op het volgende editie. Het gevoel dat je en enkele dagen in een totaal andere wereld leeft, waardoor je in weken erna in een roes verkeert en heimwee krijgt naar het festival. Het kasteelfest gevoel is niet goed te omschrijven, maar iets wat je zelf moet ervaren. Jaarlijkse hoogtepunt is een wikkermanverbranding. verbranding Met bezoekers, standhouders, cateraars en organisatie leef je toe naar het moment dat de wikkerman wordt aangestoken. De energie die op dat moment vrijkomt is groot en intens. Vanmorgen vloog ze nog, zo onbelemmerd en gracieus, en zo verheven, zo'n sierlijk wezentje. Het was geschapen om te zweven niet om te sterven door een zinloos stukje lood. Uit het geweer van een paar lompe idioten. Die zachte veertjes, stuk geschoten, dood. Vanmorgen vloog ze dat heerlijk zijn. Wat? Om te verwoorden wat je voelt. Te kunnen schrijven. Dat is ook heerlijk. Oh, wat benijd ik u. Mag ik nog even bij u blijven? Wat mij betreft blijft u bij mij vanaf vandaag. de boeken voor u schrijven en ook gedichten. Mag ik blijven? Graag. Wat moet dat heerlijk zijn? morgen vloog Zoals een meeuw soms op de wind, zonder bewegen, de vleugels wijd gespreid. Op eigen kracht de mens ontstegen, en dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos, nog trillend met haar poten stervende vogel aangeschoten Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl cocktailparty met heerlijke salsa-muziek. Met medewerking van de Braziliaanse cocktailspecialist Tom Pacheco. Op 31 juli, aanvang om 8 uur s avonds. Meer informatie, Café Lauren Hardy. Het e-mailadres is info.laurenhardy.nl. En het is s'nachts om 12 uur afgelopen. Na het avontuur en de eerste en de tweede festivari blijft een derde editie natuurlijk niet uit. Op zaterdag 1 augustus om 1 uur s middags neem je weer daarin weer mee op een creatieve safari. Een kleurrijke wildernis op het mooiste plekje van moeder aarde, waar de vrijheid oneindig is, het strand. Wederom gaan we op ontdekkingsreis in een regenwoud vol tropische sounds, vreugdevuren, poolparties en live acts, waarin de beleving centraal staat. Verwacht een wereldreis rond elektronica, deep house world en disco en funk. In de Festivari Jungle stage zullen DJ's en artiesten plaatsnemen die en zijn de energie van het publiek, zodat alle kleurtonen maximaal tot leven komen. In onze filosofie blijkt, geloven in de kracht van het samen doen. Samen maken we een grote blije chaos van, zodat iedereen met een verzadigd gevoel de jungle uitstapt. Dat is de deal. Meer informatie? Safari Club, strandafgang Paulusloot 2. Prijs per persoon is 10 euro. Het telefoonnummer is 023 5712 628. En het e-mailadres? strand@safariclub.nl. En het is s'avonds om 11 uur afgelopen. direction Westkust weerbericht. Een periode met nat zomerweer wordt vandaag afgesloten. Buien trekken over het land, maar vanmiddag werd het in het westen al droog... met meer ruimte voor de zon. Vanaf morgen is het droog zomerweer. Daarbij schijnt de zon geregeld afwisselend door wolken. Het wordt elke dag een paar graden warmer. Maandag kan het tropische warm worden. De tweede helft van de middag werd het in het westen droog... en brak de zon regelmatig door. In de midden en het oosten van het land bleven enkele buien actief. De zwaarste buien, met onweer en hagel, bevonden zich boven Brabant en Limburg. Het is vrij fris met een maximum van 17 graden in het noorden... met 19 in het zuidoosten en er stond een matige noordwestelijke wind. Vanavond verdwijnen de buien vrijwel geheel van het toneel. Alleen in Limburg en op de Wadden houdt de buienkans iets langer aan. Vannacht is een licht buitje op de Wadden nog steeds mogelijk. Elders is het vrij helder en kan een mistbank ontstaan. We koelen flink af naar 10 graden aan zee met 7 graden in het binnenland. Kamperen, dat betekent dat het op het luchtbed hoogte landinwaarts kan afkoelen tot slechts een paar graden boven nul. Morgen is er een mix van wolken en zon. Vooral in het noordoosten en het oosten kan bewolking hardnekkig zijn... en een zeer plaatselijke lichte bui mogelijk. In het binnenland wordt het een graad of 20. Aan zee en in het noorden van het land komen de maxima uit op rond de 18 graden. De wind houdt zich op een vlakte. Zaterdag keert de temperatuur terug op een normaal niveau voor eind juli. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 24 graden in het binnenland. De zon schijnt veelvoudig en wordt vergezeld door vele velde sluierbewolking en een paar stapelwolken. Zondag wordt het in het binnenland zomers warm met een maxima van 25 tot lokaal 28 graden. In de kustgebieden wordt het 22 tot 25 graden. Er zijn flinke zonnige perioden en trek wat sluierbewolking over. Maandag is er opnieuw veel zonneschijn en voert een matig zuidelijke wind nog warme lucht aan. Het wordt 25 tot 28 graden. In het noordenwesten en 29 tot 32 graden in de rest van het land. Veel plaatsen kunnen zo ineens weer een tropische dag meemaken. De periode met stabiel zomerweer lijkt maandagavond alweer te eindigen met regen en onweersbuien. Toch ziet het er naar uit dat we daarna direct weer terugvallen in een nat en een fris weer. Zoals de afgelopen tijd. Het meest waarschijnlijke scenario voor de lange termijn is... een mix van wolken, zon en soms een bui. De temperatuurverwachting is daarbij zeer onzeker... maar de meeste berekeningen gaan voor een maxima van rond de 28 graden. Elle court, elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle De Zandvoortse hockeyclub bestaat 80 jaar. Dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Samen met de 360 actieve leden, maar hopelijk ook met heel wat oud-leden... wordt op 29 augustus het jubileum gevierd. Op 29 augustus wordt een dag vol hockey en gezelligheid. Voor jong en oud. In de middag onder meer een clinic met tophockeyers... een spectaculaire waterglijbaan, hockeykermis en een springkussen voor de jeugd. Bovenlander Hockeykampen maakt het mogelijk dat alle sportieve activiteiten gratis zijn voor alle jeugdleden. Voor de oudleden, lunch, de barbecue van slagerij Horneman... en het Lusterenfeest met lokale bekende DJ's...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 Het gezellige plein zal net als altijd volstaan met auto's vol tweedehandse artikelen. De exacte data voor de Jutter kofferbakmarkten zijn 2 augustus en 13 september en 4 oktober. Wilt u ook spullen verkopen op de Jutters kofferbakmarkt? Dan kunt u een plek reserveren voor 12,50 via www.onair evensnl of telefoonnummer 06 194 27070. Tevens kunnen er inschrijfformulieren gehaald worden bij het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein 10. Daar kunt u ook direct betalen. Voor bezoekers is de entree tot de Jutters Kofferbakmarkt gratis. Het e-mailadres is info at eventsnl Het begint om 10 uur s morgens en het is middags om 4 uur afgelopen. My child of the sun and the sky and the deep blue sea. my belle amie, après tous les beaux jours, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you, I always do. That you amaze me by leaving me now and starting new. time that you thought that your only friend was me. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me, leaving me now, starting Let's all give my substitute a big cheer. Let the bells ring. of the sun and the sky and the deep blue sea. Ma belle amie, après tous les beaux jours, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me, believe in me now and start anew. volkssport nummer 1. Dat komt doordat het typische Amerikaanse uitvinding is. Het spel is losjes geïnspireerd op slagsporten, zoals het Engelse cricket. De spelregels van honkbal, baseball, werden in 1845 bedacht door de Amerikaan Alexander Cartwright. Hij speelde het spel eerst met collega's van de vrijwillige brandweer. Maar al snel werd de sport een rage. Op 19 juni 1846 werd de eerste officiële wedstrijd gespeeld. Rond 1850 noemde de kranten honkbal zelf al een nationale game. Dat kwam vermoedelijk ook door de dreiging van de Amerikaanse burgeroorlog... die in 1861 tot 1865 zou duren. De noordelijke staten wilden zich met hun eigen sport afzetten tegen hun toenmalige vijanden, de zuidelijke staten. Later, tussen 1930 en 1950, bleef honkbal favoriet. Veel Amerikaanse huishoudens kregen in die tijd hun eerste televisie. En daarop volgden ze de honkbalwedstrijden trouw. Oh, oh, what a kiss. You're the one. When oh, you kiss me, it's so heavenly. You are so divine. And I ask you, will you please be mine? Oh, I say it's true. I'm in love, so in love just with you. As long as you are with me, I feel fine. You treat me tenderly. Through all those years may go When you kiss me I'm always aglow Oh, oh, oh What a kiss You're the one, you're the one just for me Oh, oh, what a kiss When you kiss me it's so heavenly You are so divine and I ask you, will you please be mine? Oh, I say it too. I'm in love, so in love just with you. Oh, oh, what a kiss. You're the one, you're the one just for me. Oh, oh, what a kiss. When you kiss me, it's so heavenly. You are so divine. And I ask you, will you please be mine? Oh, I saw you through. I am in love. Sfeervolle Afrika-foto's van Mandy Schorel in de Heemsteedse Bibliotheek. Naast haar drukke werkzaamheden heeft Mandy Schorel altijd gefotografeerd. Door foto's kan zij, net als met schrijven, haar verhaal vertellen en emoties overbrengen. De expositie toont foto's van een reis door Namibië en Botswana. Hierin zie je haar liefde terug voor dier en natuur. Zelfs ben ik in de gelukkige omstandigheden geweest dat ik al een deel van deze Afrika-foto's mocht bewonderen. En ik kan u alleen maar aanraden, ga erheen. De expositie is van 22 juli tot 16 september. De intree is gratis gedurende de openingstijden van de bibliotheek. Het adres is Julianaplein 1 in Heemstede. De openingstijden zijn maandag van half 2 tot half 6 Dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot half 6. En zaterdags van 10 tot 2 uur. Zondags is de bibliotheek gesloten. Fun World tot 9 augustus. Op het Badhuisplein en de aangrenzende boulevard is er dit jaar geen kermis meer in de vorm van de afgelopen jaren. Maar er is een Kids Fun World en een leuke attracties voor kinderen. De openingstijden zijn op vrijdagen en zaterdagen van 12 tot half 12 s avonds en op de zondag en overige doordeweekse dagen van 12 tot half 11 s avonds. Elke zaterdag is er een vuurwerkshow om half 11. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day older and St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number nine coal, and the straw boss said, Well, to bless my soul, you load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't no high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe. so to the company store. Baba was a poor man. was a poor, poor, poor was a poor man. was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man. ain't got no money, he ain't got no job, but Mama always felt so happy. Cause Mama was the best looking man who came around. PJ came along, he sang a little song, he made the Mama felt so happy. They got a little son and Papa got a Gretel down. Yeah, I'm talking about Papa. He was a fool. richest man in town. Well, there was a man who was so fine like Baba. He was the only friend of mine. Yeah, Baba. He was the poor richest man in town. Well, he brought some money on a Saturday night for Mama. The Sunday was alright. Mama was a poor man. Mama was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man. Mama was a poor man. Papa was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man. Ain't gonna house, he ain't gonna call. The mama always felt so happy. Cause Papa was the only man who tried so hard. And when he had a womb, I always understood. She smiled, she always felt so happy. So Baba said, tomorrow's another star. He told more Papa. He was the poor richest man in town. Well, I was an old man who was so fine like Baba, he was the only friend of mine. Yeah, Baba, he was the poor richest man in town. When he brought some money on a Saturday night for Baba, the Sunday was alright. Baba was a poor man. Baba was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man. Baba was a poor man. Bobby was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man. Yeah, I'm talking about Papa. He was the poor richest man in town. was the only friend of mine. Yeah, Baba, he was the poor richest man in town. And when he brought some money on a Saturday night for Baba, the Sunday was alright. Baba was a poor man. Baba was a poor, poor, poor, poor, poor. Mijn twee uur muziekboulevard zit erop. Ik hoop dat u genoten heeft.